De drones zouden geen schade hebben aangericht. De Houthis hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen vanwege de oorlog in Gaza. De rebellen vallen in de Rode Zee al weken tankers en vrachtschepen aan... die een link zouden hebben met Israël. Grote containervervoerders mijden de Rode Zee voorlopig... vanwege de aanvallen van de Houthis. Een woordvoerder van de rebellen in Jemen zegt dat de Houthis in gesprek zijn... met internationale partijen over de aanvallen op de Rode Zee. De rechtbank in Vaticaanstad heeft een Italiaanse kardinaal veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor verduistering. Angelo Becci is de eerste kardinaal ooit die voor de wereldlijke rechtbank in het Vaticaan moest verschijnen. Hij was betrokken bij financieel wanbeleid waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. Er zou ook geld zijn verdwenen naar Becci's familie. Voor het strand van Zandvoort is na drie weken een garnalenkotter vlot getrokken... die daar op een zandbank was vastgelopen. De kotter kwam op 22 november muurvast te zitten. Drie eerdere pogingen om het schip los te trekken mislukten. Zo brak donderdag de koppeling van de sleepkabel met het schip. Sleepers gingen vanmiddag met een speciale kabel aan de slag... en de garnalenkotter kwam kort daarna al los. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten heeft ook producten aan Rusland verkocht die op de Europese sanctielijsten staan. Omdat ze worden gebruikt in wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. Het weer, druilerig. De temperatuur blijft vannacht rond de 9 graden. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon.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 En als opening horen we Argy en Omniai met Aria. Onderweg zometeen Chloe Bailey. Ja, ik weet niet of je de film hebt gezien, eh, die nieuwe film van Eddie Murphy. Ja, niet in de bioscoop hoor, maar eh, in, uh, op eh, ja. Eh, Volgens mij op, eh, Prime is hier eh, te zien. Of op Netflix. Ja, ik eh, kijk alles door elkaar heen. Maar het is over een... ja, zo'n wedstrijd wat ze in Amerika heel vaak hebben. Van de mooiste straat met de mooiste kerstversiering. En ja, dan hoor je Chloe Bailey in het begin hoor je haar zingen. En ik heb een opname uit de Rockefeller Center part 2 gehaald. Met Merry Christmas Baby. Maar eerst hoor je Soes met Love Tonight. Alleen dan in een andere versie als die we tijdens corona hebben gehoord. The White Well remix. Je hoort hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond. De Nightwalk Mainstays. We zijn bij je tot daar middernacht. midnight to midnight on your number one. met Craig van Buren en Brian McKnight Jr. met That's Life, oftewel C'est la vie, zoals ze dat in Frans zeggen. That's Live, C'est la vie. En daarvoor horen we Chloe Bailey met uh, eh, live-opname uit het Rockefeller Center met eh, Merry Christmas Baby. En ik heb even een beetje shownieuws voor je. Nicki Minaj, die staat op 2 juni volgend jaar, 2 juni 2024, met een show in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden van de 41-jarige Amerikaanse rapper en zangeres maakt deel uit van de Pink Friday 2 World Tour tour start in maart in eh, Californië en komt eind eh, mei naar Europa. En naast Amsterdam staat onder meer Londen, Parijs en Berlijn op de planning. Zo maakte eh, concertorganisator Mojo bekend. vorige week bracht Minaj het nieuwe album Pink Friday 2 uit. Voor het album waarvan de release twee keer werd verplaatst... werkten ze samen met onder andere J. Cole, Lil Uzi, Lil Uzi Vert moet ik zeggen... en Tasha Cobbs. Leonard. haar vorige album Queen kwam vijf jaar geleden uit. Het album schopte tot nummer 2 op de Billboard 200. Eh, het eerste Pink Friday album kwam in 2010 eh, uit. En de kaartverkoop eh, van het concert in de Psychodome is gisteren begonnen. Dus schrijf het op in je agenda. 2 juni 2024 in de Psychodome. Nicki Minaj. En Den Haag en Zwolle steunende brief die Roemond de eh, demissionaire eh, premier Mark Rutte wil sturen. In de brief wordt gevraagd om een garantiefonds van 1 miljoen euro voor noodlijdende bevrijdingsfestivals. De festivals trokken eerder dit jaar al aan de bel bij eh, demissionaire minister Rutte. Veel van de 14 gratis bevrijdingsfestivals zijn in financiële problemen gekomen door de coronapandemie en het slechte weer van dit jaar. Vorige maand werd bekend dat het bevrijdingsfestival in Zwolle voor volgend jaar is gered. En dankzij een financiële bijdrage van uh, pak een 250.000 euro van de provincie Overijssel. Maar de stichtingen achter de festival stellen dat ook landelijke hulp nodig is. Dus eh, ja, de Tweede Kamer nam in oktober een motie aan... waarin het demissionair kabinet werd opgeroepen... nog voor het eind van het jaar eh, een garantiefonds in te stellen. Daarbij kunnen festivals zich verzekeren tegen slecht weer... in ruil voor een eh, solidariteitsbijdrage. Dus ja, eh, toch een beetje goed nieuws, hè? Als het allemaal goed komt. CFM Zandvoort, muziek... Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, stapavond. Met nu NWN met Sometimes. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. Make me slip, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me slip, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. the smoke, can you match my timing? Telling me that you're really it, why hide it? Talk is cheap, so show me that you was muziek van Love Club met Ready for Love, de Richard Earnshaw Extended Club Mix. En daarvoor hoorde je Tyla, samen met Marshmallow. Die heeft een remix gemaakt voor het plaatje Water. En zo werd het even tijd voor de, de party update. Wat leuke feesten allemaal gaat op deze zaterdagavond 16 december. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Het vindt allemaal plaats in de Escape in Amsterdam natuurlijk voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zangeres Raimundo. En hij heeft de line-up daar in handen. En hij vraagt meegenomen Praia del Sol, Frederik Abbas en de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen komen wij Club R. Daar is vanavond eh, Throwback. Begint om 11 uur. Duurt weer als vanouds uh, eh, tot 5 uur in plaats van tot half 5 of tot kwart voor 5. Tot 5 uur in de ochtend Throwback in eh, Club R. En dat is natuurlijk hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekort letters thrwbck.nl. Terwijl throwback.nl. En als je een beetje gek bent op hip-hop en RB, dan, dan moet je naar de Melkweg vanavond daar is ook eh, een wekelijks feestje genaamd Encore. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg Encore. Dat is ook eh, de house eh, home of hip-hop en RB. En de line-up is in handen van Merk, Lee Mills, Prime en Wax Friend. En het is allemaal hosted bij Leroy. Vanavond dus uh, hip-hop en RB. Wekelijks feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. En hebben we nog meer feestjes. Maar eh, eh, ja, we moeten toch altijd een paar uitzoeken. Niet te veel gelul, lekkere muziek. Begin van je stapavond en Nightwalk steeds met nu Next. Een oude gouden klassieker met Too Close.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 daarvoor hoorde je Daydream met You Are The Best Thing. En je hoorde de Ilias en Barrientos remix. Zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen er erg populair? In de clubs, op de streams, op de indoor festivals en natuurlijk op de radio. En zeker hier ook op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Deze week op 10, Pasha met Dark Days. Op 9, Mark Knight, Green Velvet en James Herbert, met The Greatest Thing Alive. Op 8, War de Kyle Watson remix van Love Rider. Op 7, de Marco Lies remix van Kashmir en Dajé met Brighter Days. Op 6, Peggy Gao met It Goes Like Na Na Na. Op 5, de blast Madonna, Joy Anonymous en Daniel Ponder met Carry Me Higher. De Elite Mix. Op 4, Fisher en Atik met Take It Off. Op 3, Mochak met Jealous. Op 2, Nick eh, Morgan met Shook Part 3. En nog steeds op 1, Kasim. Niet van de nummer 1 af te gaan. Eh, ze willen er niet vanaf. Ze doen het erg goed. Eh, is in oktober uitgekomen. Om precies te zijn, op 13 eh, oktober was de release van Cassie met Love Desire. Die plaat heb je al zo vaak gehoord. Ik de muziek voor je. MK nu met Take My Chance.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 The beat of my body, matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Joe hier op CFM Zandvoort met eh, The Edge. En daarvoor Eliza Rose en Calvin Harris met Body Moving.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 Maar deze plaat doet het dit jaar beter. Want van 2 naar 1 is het Rocking Around the Christmas Tree van Brenda Lee. Ik draai niet het origineel, maar ik draai de Bonner remix. Want het origineel, ja, dat past niet helemaal bij je stapavond. Hè. Maar eerst hoor je Dimitri Vegas live Mike Mike, Chesto en W&W. Fusing Dido met Thank You, Not So Bad. En dat nummer ken je waarschijnlijk wel. Volgens mij was dat van M&M, Ja, luister maar. Ik zeg tot zometeen na de break. lives across the fijne dagen en een voorzitter.